Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Gediscrimineerd worden door uitsmijters in het nachtleven. Dat gebeurt honderden jongeren die een vragenlijst hebben ingevuld van NOS Stories. Mohammed uit Enschede kreeg bijvoorbeeld een keer te horen dat hij niet welkom was... omdat er een feest was voor alleen Nederlanders. Mohammed vertelt bij NOS Stories dat er snel iets moet veranderen. De beveiligers opnieuw trainen en dat er echt gewoon door de instanties proef wordt gedraaid met misschien mensen van een andere afkomst, van of het gebeurt, ja of nee. Ja. Weet je, gewoon steekproeven. Jongeren vertellen de redactie dat ze ook vaak rekening moeten houden met dat ze geweigerd worden aan de deur. Ze proberen dat te voorkomen door bijvoorbeeld nette kleren aan te doen of door met een gemengde vriendengroep op stap te gaan. Mohammed laat weten dat hij even helemaal niet meer uit wil in Enschede. Steeds meer mensen vragen een werkloosheidsuitkering aan. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal WW-uitkeringen naar bijna 168.000. Het UWV zegt dat die stijging komt doordat er meer faillissementen zijn. Er waren in de eerste helft van dit jaar 40% meer faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het UWV verwacht dat de stijging van het aantal WW-uitkeringen dit jaar doorzet... maar dat er ook veel mensen vrij snel weer een nieuwe baan vinden. Een kind is vanochtend belaagd door een groot dier op de Utrechtse Heuvelrug, schrijft RTL. De peuter werd omvergelopen. Er komt nu een DNA-onderzoek om te checken of het weer om een wolf gaat. Eerder werd een landgoed in Utrecht gesloten voor bezoekers... omdat er een kind aangevallen werd door een wolf. En beachvolleyballers Matthew Immers en Steven van de Velde... hebben onder lui boelgeroep hun eerste zegen geboekt op de Spelen. Ze wonnen van Chili. Kans om hem binnen te halen en dat gebeurt dankzij het blok van Steven van de Velde. En de kans op de volgende ronde is ineens weer groot geworden. De 29-jarige Van de Velde is een van de meest besproken atleten van deze Spelen. Hij werd acht jaar geleden veroordeeld voor seks met een meisje van 12. Daarna keerde hij terug in de sport. Dan nog het weer. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen krijgen we in het zuiden wat buien. Met in Limburg kans op onweer. Voor de rest is het droog en 20 tot 26 graden.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 Don't waste your time. Because mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. Mine, mine. Yep, she's mine. Mine, mine. The girl is mine.